Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Duitsland zijn vier mensen zwaar gewond geraakt bij een steekincident. Ze werden neergestoken door een man van 32 in Valstedt, een dorp bij Braunschweig in het midden van Duitsland. De gewonden zijn een vrouw en drie mannen in de leeftijd van 18 tot 73 jaar. Volgens een lokale krant waren ze aan het werk in hun voortuin of de stoep aan het vegen toen ze vanuit het niets werden aangevallen. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft de dader aangehouden. Hij komt ook uit Valstedt. Bij een Israëlische aanval op een stad in het noorden van Gaza zijn zeker 73 mensen omgekomen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Een wooncomplex en meerdere huizen zouden zijn geraakt bij de luchtaanval. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de nieuwszender Al Jazeera ligt het gebied waar de aanval plaatsvond al zo'n twee weken onder vuur. De politieke partij Vlaams Belang gaat in België voor het eerst op lokaal niveau meebesturen. Daarmee wordt het cordon sanitair doorbroken dat andere partijen al jarenlang in stand houden rond de uiterst rechtse partij. Het Vlaams Belang vormt in Ranst, een gemeente bij Antwerpen, een coalitie met twee lokale partijen. De partij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels binnen Daarmee is het de kleinste partij in de nieuw gevormde coalitie. De topper in de eredivisie tussen AZ en PSV is gewonnen door de ploeg uit Eindhoven. In Alkmaar kwam PSV al snel op een 2-0 voorsprong en die gaf niet meer uit handen. AZ scoorde pas in de laatste minuut, waardoor de eindstand op 1-2 uitkwam. Feyenoord had in Deventer weinig moeite om Go Ahead Eagles te verslaan. Daar werd het 5-1. In het weer nog, eerst nog wat regen, maar in de loop van de nacht wordt het droog.